Raymond Seré met het NOS-journaal. De FN-telsel met aanvullende eisen. De vakcentrale wil dat de risico's van de pensioenfondsen niet alleen bij de werknemers worden gelegd, maar ook bij de werkgevers. FNV-voorzitter Jongerius, die met werkgevers en kabinet al een principeakkoord had bereikt, stond onder druk van haar achterban. De Internationale Organisatie voor Migratie, de IOM, heeft bijna duizend mensen geëvacueerd uit de Libische stad Misrata. Onder hen zijn vooral arbeidsmigranten uit Ghana, de Filipijnen en Oekraïne. Vrijdag haalde het IOM al 1200 gastarbeiders uit de stad weg. Misrata wordt al weken bestookt door troepen van kolonel Gaddafi. Die gooien clusterbommen en vuren raketten af. Meer dan 40 vissoorten dreigen de komende jaren te verdwijnen uit de Middellandse Zee. Dat blijkt uit een onderzoek van het Internationale Natuurinstituut IUCN. Bijna de helft van alle soorten haaien en roggen staat op het punt van uitsterven. Dat komt door vervuiling en aantasting van de leefgebieden. Door overbevissing dreigen ook de blauwvistonijn, de zeebaars en de heek te verdwijnen. Vooral het gebruik van sleepnet is een probleem, zegt het Natuurinstituut. De netten maken geen onderscheid in de gevangen vissoorten... en vernietigen het leven op de bodem van de Middellandse Zee. Op het terrein van een tankstation langs de A16 bij Dordrecht... is vanavond een vrouw van 77 uit Dordrecht doodgereden. Ze liep na het afrekenen naar buiten, werd geraakt door een vrachtwagen... en overleed direct aan haar verwondingen. De vrachtwagenchauffeur reed na de aanrijding door. Het is niet duidelijk of de chauffeur weet dat hij de vrouw heeft doodgereden. De politie heeft hem nog niet te pakken. En dan het weer. Vannacht vrij helder.